PVV-leider Wilders plaatste op X een selfie met BBB-leider Van der Plas. Daarbij schreef hij de laatste loodjes. Nog steeds is er geen akkoord. Er zouden nog puntjes op de i moeten worden gezet over financiën. De afspraak is dat de partijen er vandaag uit moeten zijn. Sinds het begin van de oorlog tussen Israël en Hamas zijn bijna 200 medewerkers van de Verenigde Naties omgekomen. Dat schrijft de directeur van UNICEF, Catherine Russell, op X. Ze zegt dat hulpverleners altijd moeten worden beschermd samen met degenen die ze dienen. Maandag kwam een VN-medewerker om het leven in Rafah in het zuiden van Gaza. Toen hij onderweg was naar een ziekenhuis werd zijn auto beschoten. Cabaretier George Groot is overleden. Hij was vooral bekend van Donkey Shocking, de cabaretgroep die hij in de jaren 60 mede oprichtte. De groep stond bekend om maatschappijkritische teksten en scherpe ironie. Donkey Shocking won in 1968 het Cabarettenfestival en had vooral in de jaren 70 succes. Groot schreef een groot deel van de teksten. Toen hij zich aansloot bij de Bachwan-beweging betekende dat het einde van de groep in de oude samenstelling. George Groot was al een tijd ziek. Hij was 82 jaar. In Oekraïne is de stroom op rantsoen. Volgens de netbeheerder is een tekort aan stroom door de Russische aanvallen op energiecentrales. De afgelopen avond zijn delen van Oekraïne daarom tijdelijk afgesloten. Ook vandaag krijgen vooral bedrijven te maken met beperkingen, zo is de verwachting. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 14 graden. Ook in de ochtend droog en zonnig. Later meer bewolking. In het zuidwesten gaat het regenen.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 ZFM. never let her slip away. I talk to my baby on the telephone, long distance. Slip away, slip away. I never would have guessed I would miss someone so bad. Slip away, yeah. never let her slip away. I really only met about a week ago.